Het gebeurde in en om Eindhoven. Het stel bood zich online aan als oppas, zegt het OM. Maar de kinderen in hun eigen huis... een plek waar ze zich bij uitstek veilig zouden moeten kunnen voelen... misbruikt zijn. Keer op keer op keer. Ook filmden de twee het misbruik. Naast de gevangenisstraf is er ook TBS tegen het stel geëist. Prinses Margriet-tunnel tussen Sneek en Jouren gaat volgende maand weer open. In december ging hij dicht omdat de weg in de tunnel omhoog kwam door de druk van het water in de grond. De weg is nu bijna gemaakt, maar helemaal bij het oude is het straks nog niet. Over een maand is er in beide richtingen één rijstrook waar je overheen kan rijden. In Amsterdam is vannacht bij een supermarkt een explosief afgegaan. Op beelden is te zien dat er schade is aan de ramen. Eerder op de avond was er ook een explosie bij een café iets verderop in de stad. Op dat moment waren de mensen binnen, er raakte niemand gewond. Het café werd een paar jaar geleden ook al beschoten. En voetbalspeelsters in Engeland zijn klaar met de spekgladde velden. Onder meer Vivianne Miedema, die bij Arsenal speelt... wil dat de velden in de vrouwencompetitie verwarmd worden... of dat ze in de stadions van mannenteams kunnen spelen. Gisteren werd de wedstrijd tussen Chelsea en Liverpool... al na vijf minuten afgevloten... doordat speelsters onderuit gingen op het gladde veld. De trainer van Chelsea vindt ook dat de vrouwenteams serieus genomen moeten worden. I think this is where we have to start saying to ourselves... we have to have soul heating. If we, we got to take our game seriously... and yes, we can have blowers and little pitch tents, whatever they are, but it's not going to be enough. It's minus one. Volgens haar had de wedstrijd ook nooit van start mogen gaan. Het weer in Nederland, een rustig dagje, droog, veel wolken, af en toe zon en een gaatje of 3, 4 vanmiddag. Morgen verandert er weinig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Leidsendam en Nieuw-Vennep 14 kilometer met bijna een uur vertraging.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 Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox.